voor spoedige start. Het de Jong met het NOS-journaal. Begin volgende week overleggen vier ministers met onder meer de burgemeesters van de grote voetbalsteden, sportorganisaties en de politie over het geweld rond de voetbalvelden. Dat zijn minister Schippers van Sport in Pauw en Witteman. Het is de bedoeling dat er in het topberaad gesproken wordt over aanscherping van de voetbalwet. Afgelopen zondag werd een grensrechter in Almere door spelers van een jeugdelftal uit Amsterdam in elkaar geschopt. De dag erna overleed hij. In de vier grote steden kunnen daklozen vannacht binnenslapen vanwege de kou. Plaatselijk kan het aan de grond 17 graden vriezen. De GGD's van de vier grote steden bepalen elk jaar samen wanneer er extra opvanglocaties ingericht worden. In Amsterdam is er extra opvang ingericht in een voormalig kantoorpand waar 220 mensen terecht kunnen. En dat zijn 60 plaatsen meer dan vorig jaar, omdat volgens de organisatie het aantal daklozen toeneemt als gevolg van de economische crisis. Amerikaanse president Obama vraagt het congres om ruim 60 miljard dollar voor het herstel van de schade die de zware storm Sandy eind oktober heeft veroorzaakt in de staten aan de oostkust van de VS. Gouverneurs van de staten New York, New Jersey en Connecticut hadden gevraagd om 83 miljard dollar. In de reactie spreken ze van een goed begin. Ze gaan ervan uit dat Obama om meer geld zal vragen als duidelijker wordt hoe groot de schade werkelijk is. De Nederlandse hockeymannen zijn in het Australische Melbourne doorgedrongen tot de finale van het Champions Trophy toernooi. In de halve finale won Oranje met 5-2 van Pakistan. In de groepsfase hadden de Nederlandse hockeyers al met 3-1 van de Pakistanen gewonnen. Het is voor het eerst in zes jaar dat Oranje de finale haalt van de Champions Trophy. Het weer droog en helder met minima van min 2 in Zeeland tot min 10 in het oosten. Boven een sneeuwdek kan het nog kouder worden. Overdag eerst zon, maar smiddags weer bewolking. In het binnenland blijft het vriezen. Aan de kust wordt het 1 tot 2 graden boven nul. S'avonds gaat het overal dooien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Er zijn snelheidscontroles aangekondigd op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort... en op de A32 tussen Meppel en Heerenveen. Maar houdt u er rekening mee dat er ook op andere plaatsen kan worden gecontroleerd op snelheid. Tot zover de verkeersinformatie.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 I need a little. Funny how quick the milk turns sour, isn't it? Isn't it? Your face has been looking like that for hours, hasn't it? Hasn't it? Promises, promises turn to dust. Wedding bells just turn to rust. Trust into mistrust.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 together with you. It's lovely. en stuur je allemaal...